Drie toestellen zijn daar inmiddels aangekomen. Zoals verwacht krijgt de missie de steun van een brede Kamermeerderheid. Ook Australië gaat in Irak doelen van IS bombarderen. De regering heeft zes gevechtsvliegtuigen naar de Verenigde Arabische Emiraten gestuurd. Deze week zijn de eerste verkenningsvluchten gemaakt. Premier Abbott wilde na het kabinetsberaad geen bijzonderheden over de aanvallen geven. De autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen naar fraude door ICT-bedrijf Ordina. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom gevraagd. Het heeft inmiddels dossiers aan de toezichthouder gegeven. TV-programma Zembla meldde dat Ordina over justitiedocumenten beschikte en zo opdrachten kon binnenslepen. Het ministerie is zelf een intern onderzoek naar de zaak gestart. Het Gelder-Rijnkanaal ten westen van Bergen-op-Zoom is geblokkeerd door een vrachtschip dat er is gezonken. Het vrachtschip had problemen met de besturing en kwam ter hoogte van Nieuw-Vossemeer in aanvaring met een passagiersschip. De twee opvarenden bleven ongedeerd. Ambtenaren van de gemeente Utrecht zijn vanaf vandaag tot dinsdag vrijwel onbereikbaar voor publiek. Zo'n 3000 ambtenaren van 13 verschillende locaties verhuizen naar het nieuwe stadskantoor bij het Centraal Station. Ook het Utrechtse College van Burgemeester en Wethouders verhuist naar dat nieuwe kantoor. Voetballer Dirk Kuyt beëindigt zijn carrière als international, melden de Telegraaf en AD. Kuyt kwam 104 keer uit voor Oranje. Hij blijft wel actief voor zijn club Fenerbahce. Dan nog het weer. Eerst kans op mist. Verder vandaag flinke periode met zon.